uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers zijn over het algemeen positief over de kabinetsplannen zoals die in de miljoenennota zijn gepresenteerd. De meeste voornemens waren overigens al uitgelekt. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, noemt het heel verstandig dat wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. FNV-voorzitter Han Busker benadrukt ook dat het behoud van werk centraal moet staan. Het vaste contract moet de norm worden, onzekere contracten moeten worden beperkt en de cao's moeten worden nageleefd. MKB Nederland is tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2022. Dat de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt vanaf volgend jaar wordt afgeschaft was al uitgelekt. Vandaag werd duidelijk dat die belasting vervalt voor alle huizenkopers onder de 35, mits ze zelf in het huis gaan wonen. Voor kopers die een huis niet zelf gaan bewonen, zoals ouders die een huis kopen voor hun kind, geldt een nieuw tarief van 8 procent. Door de coronamaatregelen was er veel minder verkeer op de weg... en zijn er dus ook minder verkeersboetes uitgedeeld. Dat levert het ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar een tegenvaller op. De begroting komt 147 miljoen euro tekort. En de Bosnisch-Servische politicus Krajnik is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was de voorzitter van het parlement van de Bosnisch-Servische Republiek... en samen met Radovan Karadžić een van de prominente politieke leiders van de Bosnische Serviërs... in de oorlog van 1992 tot 1995. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot 20 jaar... voor misdaden tegen de menselijkheid. In de Bosnische burgeroorlog kwamen meer dan 100.000 mensen om het leven. Ruim 2,2 miljoen mensen werden verdreven of sloegen op de vlucht. Het weer, vanavond nog een tijd vrij warm. Vannacht koelt het af tot de graad of 15 met kans op misbanken en nevel. Morgen wolkenvelden, afgewisseld door zon en 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De N247 van eh, de weg Amsterdam-Hoorn is in beide richtingen dicht. Tussen Beets en Schaarwoude.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 Vanaf september zijn we er twee uur weer, net zoals vroeger voor de coronatijd. En het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Art Pepper en George Cables. Het komt van hun album Tet à Tet. Het nummer heet Over the Rainbow. En naast Art Pepper op altsax hoort u natuurlijk George Cables op piano. Het is een ehm, album opgenomen vlak voor de, het overlijden van Art Pepper in 1982. Hij was nog eigenlijk op de hoogtepunt van zijn eh, carrière. Hij heeft een aantal grote eh, hoogtepunten, maar ook dieptepunten gekend. Natuurlijk door zijn drugsgebruik, maar dit vlak voor zijn dood... Eh, ja, toont aan dat hij nog eh, alle kracht, alle eh, emotie had in zijn spel. Het nummer heet Over the Rainbow, Art Pepper en George Cables. <laughs> Bij deze melancholieke... Oh, oké. Verrassing. Dat ehm, zat nog op het eh, geluid. Ehm, bij deze melancholieke klanken van Art Pepper gaan we natuurlijk verder. En ik heb in augustus een uitzending gedaan met alleen maar nummers van grammofoonplaat. En ik heb daar nog een aantal LP's van, eh, van over... Die, waarvoor ik toen geen plek had om eh, ze te draaien in de uitzending. En die heb ik vandaag meegenomen. En een van de nummers die klaar ligt is van Glenn Miller. Het komt van zijn album The Nearness of You en het heet My Melancholy Baby. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be Glenn Miller met My Melancholy Baby. Bij dit soort muziek gaat eh, natuurlijk Billie Holiday ook fantastisch. Ik heb een eh, album meegenomen, dat heet The Last Recording. Het is een um, ja, verzamelalbum met, eh, met allerlei radioopnames uit, uit haar laatste jaren. Ik ga er twee nummers van draaien en het eerste nummer heet You Took Advantage of Me... en het tweede nummer heet Don't Worry About Me, Billie Holiday. cause you took advantage of me. I'm just like an apple all about, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You cooked my goose, cause you took advantage of me. I'm so hot in my time you go, much worse when you are near. Here I am with all my bridges burned, just a baby in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. So what's the use? You cook my goose, cause you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go. What's worse when you are? the baby in arms where you can stand. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. Dicht bij huis? Ja, daar... Um wilde ik het tweede nummer draaien van Billie Holiday. Maar die heb ik helaas eh, niet beschikbaar op dit moment. Dus die houdt u van mij te goed. Het volgende nummer waar ik mee verder ga is eh, van Charles McPherson. Het komt van zijn album Siku Ya Bibi. Oftewel Day of the Lady. Het is een, eh, ja, een tribute voor Billie Holiday. Ik ga daarvan een nummer draaien van LP. En het nummer heet I'm a Fool to Want You. Mm-hmm. McPherson van zijn album The Day of the Lady, I'm a Fool to Want You. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Della Griffin. Della Griffin is een uh, artieste die als drummer en als zangeres ehm, optredens heeft gedaan. En zij is groot geworden in de Harlem jazzclubs in de jaren 70 en de jaren 80. Na een ehm, verkeersongeluk kon zij niet verder eh, met de drums en is zij verder gegaan als zangeres. Ik heb een nummer klaar liggen van haar eerste album. Dat heet Traveling Light. Ik heb het gelijknamige eh, nummer uitgekozen. Het is eh, geproduceerd door de saxofonist Houston Person. En ze wordt vergezeld door onder andere Stan Hope op piano. Della Griffin. come back again. But until then. Dat was Della Griffin met Traveling Light. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen komt van Wim Overgouw. Het komt van zijn album Sagittarius uit 1971. Wim Overgouw, geboren in Hilversum... is eh, eigenlijk zichzelf eh, gitaar leren spelen vanaf de leeftijd 17. Op zijn 21ste is hij eh, professioneel gaan spelen in het nachtclub circuit in Amsterdam. Onder andere bij het John Crispijn orkest. Hij is internationaal gaan toeren. En zijn grote doorbraak kwam eigenlijk toen hij ehm, in 1959 terugging naar Nederland... en zich aansloot bij het ja, beroemde Pim Jacobs trio. Met hun heeft hij grote successen in Nederland en in het buitenland behaald. En is hij ook zijn eigen carrière gaan begonnen. Verder gaan uitbouwen natuurlijk, moet ik zeggen. Ik heb een eh, nummer uitgekozen dat heet When Right Is Wrong. Het is een eigen nummer van Wim Overgaan. En het komt van LP. Wim Overgouw. When Right is Wrong van het LP Zakitarius. Het volgende album wat ik klaar heb liggen is van eh, Gary McFarland en Clark Terry. Het album heet Tijuana Jazz. Natuurlijk gaat het over jazz met Mexicaanse invloeden. En eh, naast Gary McFarland op marimba, dat is een eh, Afrikaanse xylofoon. Onder andere Clark Terry, Joe Newman op trompet, Bob Brookmeyer op trombone en Toet Stielemans op gitaar deze keer. Gaan we luisteren naar het nummer Soulbird. Tintin Doe ook wel eh, is dit nummer onderbekend. Carrie McFurland en een aantal anderen, waaronder Toet Stielemans op gitaar. Ik heb nog een eh, album klaar liggen, ook een uh, grammofoonplaat. En dat is de West Coast Jazz. Het is een album van Stan Hij heeft het opgenomen in 1955 in Californië, live in een nachtclub. Hij was op dat moment in Californië om een film op te nemen, de Benny Goodman Story... En hij wordt hierop vergezeld door Shelly Man, Leroy Finneker, Conte Kendley en Lou Levy. De titel van het album is een grapje van Stan Getz... omdat Stan Getz helemaal niet bij de zogenaamde West Coast jazzstijl hoort. En eh, het nummer wat ik heb uitgekozen, dat heet Summertime. instrumentale versie van Stan van het album West Coast Jazz. Wie zeker in de West Coast Jazz eh, thuis hoorde is Richie Kamuka. Hij is niet zo heel erg bekend, maar hij heeft bij een aantal grote artiesten meegespeeld... waaronder Stan Kenton, maar ook ehm, Art Pepper en Chet Baker. Hij heeft een album uitgebracht in 1977, dat heet Drop Me Off in Harlem... en daarvan ga ik draaien I Did Not Know About You... Thank you. Richie Kamuka met I Didn't Know About You. Het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz is, eh, is ehm, aangebroken. En dat is There Will Be... Hm, opnieuw. There Never Be Another You. Het is een eh, live album met, eh, opgenomen in ehm, Ohio. Het is van Kay Winding en de Carl Fontana Cleveland Express... Kay Whining is een van de grote mannen achter uh, Hij heeft eh, samen met Carl Fontana eigenlijk het instrument groot gemaakt. Natuurlijk staat J.J. Johnson ook bekend als eh, grote trombonist. Maar vooral Kay Whining en Carl Fontana zijn grote mannen hier. Dit album is een live opname, zoals gezegd, in een nachtclub opgenomen. Het is een fantastische kwaliteit, want normaal gesproken hoor je in een nachtclub altijd glazen klinken en eh, mensen praten, maar hier nauwelijks. Kay Binding, Carl Fontana, Wayne Andrew op trombone. En naast Dick Liep op ehm, trombone en Roy Frisie op piano... Kenny O'Brien op bas en Tom Montgomery op drums. There'll never be another you. luister naar Carl K-Winding en de Carl Fontana Cleveland Express.